slag heeft geslagen in de strijd tegen de Taliban. Bij de grens met Afghanistan is Taliban-commandant Adnan Rashid gearresteerd. Bij een vuurgevecht voor de arrestatie raakte Rashid gewond. Hij zat jaren vast voor een aanslag op toenmalig president Musharraf. Hij ontsnapte in 2012 uit de gevangenis nadat hij was bestormd door aanhangers. Onder de 400 gevangenen die weg konden waren veel Taliban-strijders. Rashid is ook bekend van zijn berichten op internet en een open brief... waarin hij de aanslag op het schoolmeisje Malala verdedigde. De luchthaven van de Duitse stad Stuttgart wordt vernoemd naar de zoon van nazi-generaal Erwin Rommel. Manfred Rommel, die vorig jaar overleed, was 22 jaar lang burgemeester van Stuttgart van 1974 tot 1996. Het bestuur van de luchthaven wil hem daarvoor eren. Critici vrezen dat vooral veel buitenlandse reizigers bij het horen van de naam van het vliegveld moeten denken aan zijn vader, die een van de belangrijkste generaals was van Hitler. De huidige burgemeester van Stuttgart omschrijft Manfred Rommel als iemand die meer dan ieder ander stond voor tolerantie. Volgens de burgemeester was het bestuur van de luchthaven van overtuigd dat het vliegveld de naam Rommel moest krijgen. Het weer, het is droog, plaatselijk kan nevel of mist ontstaan.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 Ze had de Franse minister van Justitie vergeleken met een aap. In de aanloop naar de Franse gemeenteraadsverkiezingen plaatste FN-kandidaat Leclerc vorig jaar op haar Facebookpagina een foto van een aapje met daarnaast een foto van de minister. Van de rechtbank moet Leclerc niet alleen negen maanden de cel in, ze mag zich ook vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen en moet een boete betalen van 50.000 euro. De vijf opkomende economieën die de BRICS-landen worden genoemd... zijn het eens over de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank en het IMF. De ontwikkelingsbank krijgt een startkapitaal van 100 miljard euro. De regeringsleiders van Brazilië,